Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt meer aandacht krijgen, vindt burgemeester Marcouch van Arnhem. Hij vindt dat de operatie en de slag om Arnhem in 1944 van belang zijn geweest voor heel Nederland. Operatie Market Garden was een plan van de geallieerden in september 1944 om de Duitsers te verslaan. Het liep uit op een grote mislukking. 1900 geallieerde militairen kwamen om het leven. Pianist en componist Jasper van het Hof heeft de Boy Edgar-prijs gekregen. Het is de belangrijkste Nederlandse jazzprijs. Volgens de jury heeft hij zich decennia lang als een genreoverstijgend instrumentalist en componist bewezen. De 70-jarige van het Hof schreef meer dan 500 composities en bracht bijna 80 cd's uit. Internationale jazz-tijdschriften riepen hem meerdere keren uit... tot beste jazzpianist van Europa. Aan de Boy Edgar prijs is een geldbedrag van 12.500 euro verbonden... en de uitreiking is op 6 december. De staking in het streekvervoer gaat ook dit weekende en de komende week door. De bonden hebben wel besloten de reizigers wat tegemoet te komen. Vanaf maandag zullen de chauffeurs wel in de spits rijden. Dit weekende rijden CNV-chauffeurs wel, maar de chauffeurs die aangesloten zijn bij FNV niet. Door de staking zullen buslijnen en regionale treinen grotendeels uitvallen. Het weer, vanavond blijft het nog lang zacht, maar er staat wel een stevige wind uit het noorden.